van der Linde met het NOS-journaal. Israël heeft de aanvallen op Gazastad verder opgevoerd. Het leger stelt dat er een nieuwe fase is aangebroken... en dat een aantal buitenwijken is bezet. Al Jazeera meldt dat woningen systematisch worden opgeblazen... om het gebied onleefbaar te maken. Israël maakte eerder al bekend Gazastad te willen bezetten. Dat leidde internationaal tot verontwaardiging. In Gazastad verblijven nog honderdduizenden mensen. De humanitaire omstandigheden zijn er schrijnend. De politie heeft beelden gedeeld van de verdachte van een zedenmisdrijf in Zeist. Vrijdagmiddag werd een vrouw in de bossen het slachtoffer van ernstig seksueel geweld. De politie heeft de bossen uitgekampt, maar niemand aangehouden. Nu zijn er foto's en beelden gedeeld van de verdachte. De politie kreeg al tientallen tips. Wie de man ziet, wordt gevraagd 112 te bellen. Denk-fractievoorzitter Stefan van Baarle stelt zich toch beschikbaar als lijsttrekker. Vorige week trok van Baarle zich terug omdat hij zich ondermijnd voelde door het partijbestuur van Denk. Zo wilde het bestuur een andere kandidatenlijst dan de Kamerfractie. Afgelopen weekend stapte het partijbestuur op. Daarna sprak de partij zijn steun uit voor Van Baarle... die vandaag dus verklaarde dat hij alsnog bereid is lijsttrekker te worden van DENK. Hordenloopster Nadine Visser is eerste geworden op de 100 meter horde bij de Diamond League wedstrijden in Zwitserland. Visser versloeg met 12,45 seconden onder andere Olympisch kampioene Masai Russell. Eerder vanavond werd Lieke Klaver tweede op de 400 meter. En op de 4 keer 100 meter estafette werden de vrouwen ook tweede. Op dat onderdeel werden ze in de laatste meters voorbijgestreefd door Duitsland. Het weer. Vannacht zijn er brede opklaringen.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 this breath that got us love can't flow. Crazy how that shipwreck meant my ship was coming in. We talked till the sun went down. Love on the Puget Sound. My treasure map was on your side. can't help but wonder that as well.